Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije in bijlating van een gevangen PKK-leider werd geëist. De Duitse ambassadeur moet zich voor uitleg melden bij de autoriteiten in Ankara. Turkije ziet de PKK als een terroristische organisatie. En ook Europa heeft de PKK op de terreurlijst gezet. De relatie tussen Turkije en Duitsland is na vele incidenten op een dieptepunt beland. Over en weer worden beschuldigingen uitgeuit en ambassadeurs op het matje geroepen. De Duitse architect Albert Speer junior is overleden. Hij was onder meer betrokken bij de nieuwbouw van de Europese Centrale Bank in de Europawijk in zijn woonplaats Frankfurt. Hij heeft over de hele wereld gebouwen ontworpen, maar is bij het grote publiek toch vooral bekend door zijn vader, nazi-kopstuk Albert Speer, de architect en stedenbouwkundige in dienst van Adolf Hitler. Speer junior distancieerde zich van zijn vader, maar werkte ook mee aan een documentaire over hem. Albert Speer junior was 83 jaar. De kermis op het Malieveld in Den Haag is de afgelopen avond eerder gesloten nadat op het terrein vechtpartijen waren uitgebroken. Zeker twee mensen zijn opgepakt. Een politiewoordvoerder noemde de sfeer op het Malieveld chaotisch. De kermis zou zaterdag eigenlijk tot middernacht duren. Bezoekers werden al een uur eerder richting de uitgangen gedreven. Tientallen agenten waren betrokken bij de actie op het Malieveld. De Duitse politie heeft bij Wismar in het oosten van het land een Poolse automobilist van de weg gehaald die een alcoholpromilage van bijna 5 had. Dat komt neer op meer dan 25 glazen drank met acuut levensgevaar. De 38-jarige man werd staande gehouden nadat hij bijna een ongeluk had veroorzaakt op de snelweg. Een ademtest wees een promillage van 4,86 aan. De auto is in beslag genomen en de man is meegenomen voor een bloedproef.